Vanaf half maart begon Israël na een staakt het vuren weer met aanvallen. Sinds dat moment zijn meer dan 600.000 mensen ontheemd geraakt. Het gaat onder meer om mensen die waren teruggekeerd naar hun woonplaats in het noorden van Gaza... maar daar nu opnieuw vandaan moeten vluchten. Een grote explosie bij een chemische chemische fabriek in China. Er is veel schade in de omgeving. Bij een school in de buurt zijn kinderen gewond geraakt door gesprongen ruiten. er ook doden zijn gevallen weten we niet. De brandweer is met 55 wagens uitgerukt om de brand bij de fabriek te blussen. Bij voetbalclub Telstar zetten ze extra hoge hekken neer... om te voorkomen dat er opnieuw supporters het veld opkomen. In de halve finale van de na-competitie vorige week won de club van Den Bosch... en daarna kwamen supporters boos het veld opgestormd. Voor de finale van donderdag tegen Willem II zijn nu dus maatregelen genomen. En daar is Telstar doelman Ronald Koeman junior wel blij mee. We hebben gewoon geen topuitvak en... Eh, ja, ik sta altijd oog en oog met die gasten. Maar eh, ja, ze, klimmen deze boarding over en eh, ze staan naast je. Dus. Maar ik weet niet hoe hoog het hek wordt. Dus een goede zaak dat dit gebeurt. En hopelijk komen ze niet meer het veld op. En niet schaatsen, maar lopen. Vanochtend begon in Friesland de Elfsteden wandeltocht. 3, 2, 1, succes! Hoe bent u hier zo bij gekomen ja, dat is eigenlijk haar schuld. <laughs> Meegesleept. Ja, en toen dachten wij, leuk idee. En toen gingen we lopen, toen dachten we, het is wel heel ver. het nog goed? Ja hoor, het gaat heel goed. Ja hoor, altijd blijven lachen hoor. Een lange tocht dus, maar maak je geen zorgen. Ze hoeven hem niet in één dag af te leggen. Ze hebben tot en met vrijdag om de Elfstedentocht te lopen. Het weer, het kan even opdrogen vanmiddag, maar daarna regent het gewoon weer door bij 15 tot 19 graden. Morgen eerst ook nat, later droog met af en toe zon. En het wordt dan opnieuw tussen de 15 en 19 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam staat 6 kilometer file tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost. 5 kilometer op de A8 Zaanstad-Amsterdam. Bij Zaanstad-Zuid is de weg weer vrij. A10 Watergaasmeer-Koenplein. Tussen Watergaasmeer en Knopen de Nieuwe Meer 8 kilometer file.